uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Hoe moet het verder met de verplichte asielopvang in een hotel in Aalbergen? Bewoners zijn daar boos over het kabinetsbesluit om binnenkort maximaal 300 asielzoekers in het dorp op te vangen. Dat past niet in een dorp van 3000 inwoners, vinden ze. Eh, de, staatssecretaris van Asiel gaat daarom langs om met de mensen te praten over zijn beslissing. Verslaggever Roel Pauw over wat de bewoners zeggen. Wat ik eh, van diverse mensen heb gehoord is dat ze geen, op zich geen problemen hebben met asielzoekers. Maar wel in deze aantallen en ook de manier waarop het ministerie ze overvallen heeft met de komst van 300 asielzoekers zonder overleg. Ze voelen zich overvallen en dat is iets wat ze de staatssecretaris zometeen wel zullen inpeperen. Er kunnen toch asielzoekers worden opgevangen op een cruiseschip in Velsen-Noord in Noord-Holland. Eerst bleek dat de kade niet sterk genoeg was, maar volgens Rijkswaterstaat kan die snel worden verstevigd. Op het schip moeten duizend asielzoekers worden opgevangen tot uiterlijk 1 maart volgend jaar. Het was even schrikken op een kinderdagverblijf in Velp bij Arnhem. Daar is gisteren een vogelspin ontsnapt. Die was daar voor een demonstratie met exotische dieren. Toen een van de medewerkers doorhad dat het een giftige spin was verdwenen... werden de kinderen naar een ander lokaal gebracht. De spin werd even later teruggevonden onder een kast. Huisartsen bikkelen deze zomer hard door. Door het tekort aan personeel is het extra lastig om de roosters rond te krijgen. En dus gaat er op sommige plekken een streep door de vakantieplannen. Dat merkt ook Naomi Naomi van 34. Zij runt een huisartsenpraktijk in Os. Daar is het deze zomer extra aanpoten. Ja, wij merken helaas wel dat er heel veel artsen nu eh, tegelijk op vakantie willen in de zomer. Zeker eh, mensen met eh, jonge kinderen. En ik kon helaas geen waarnemers vinden die met mij samen de praktijk wilden draaien. Dus mijn net gepensioneerde ouders, waarvan ik de praktijk heb overgenomen... die eh, hebben eh, met mij gewerkt deze afgelopen weken om eh, mij te ondersteunen hierin. Bij sommige praktijken worden artsen zelfs op de camping of het vakantiepark gebeld... met de vraag om terug te komen. Het weer, er komen wat meer wolken, maar dat is maar tijdelijk. Het blijft ook droog. Morgen is het opnieuw een zonnige dag en wordt het weer warm met 27 tot 31 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files die veroorzaken zo'n 5 à 10 minuten tijdverlies. Er staan er wel behoorlijk wat intussen. Er zijn weer wat dagelijkse files te vinden. Op de A10 heb je de meeste vertraging, de ring zuid van Amsterdam. Want bij Amsterdam buiten Veldert is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten extra. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch heb je 5 minuten oponthoud tussen Maarsen en de afrit Utrecht Centrum.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 Hoewel de titel doet denken aan cowboys die vanuit het stoffige bereik een saloon binnenkomen, heeft het album van de West Coast Pinups meer te maken met de vrachtwagenchauffeurs, dronkaards en vrouwen die de bar permanent bewonen. Playing the Odds on Misery is mijn favoriete track van het album van de maand. glass on the I just can't stay here My hand hurts from hitting the wall And from my hand the bottle falls And on the night we said goodbye You whispered a sad love me Darling, I hope you know we're playing the odds on misery I roll the dice, it's plain to see it on. I got my back up to the wall. time is coming when you're through There's not a damn thing I can do Boasted, flat, and killing time Early James en Sierra Farrell hebben elkaar gevonden in een bijzonder duet. Real Low Down Lonesome. Crossroads. Country Tiptopper. disaster. Striking matches all for the fun. Still, I wait patiently to feel the sun. But when she gets lonesome, I mean, real down lonesome, she turns to me. van deze week. Na de dood van Graham Parsons schreef Emmylou Harris samen met anderen Boulder to Birmingham. De song is beroemd geworden om zijn hartverscheurende refrein. Het gaat specifiek over Parsons, maar werd een bron van troost voor veel mensen die zich konden vinden in het sentiment van het verliezen van een naaste. I don't wanna hear love song. I got on this airplane just to fly. And I know there's life below me. But all that you can show me is the prairie and the sky. And I don't want to hear it say. Texas een heel speciaal plekje in mijn hart heeft.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 Let That Pony Run werd opgenomen door Pam Tillis. Het werd uitgebracht in januari 1993 en bereikte de vierde positie in de Amerikaanse country charts. had the perfect suburban life till her husband came clean with the help of Jim B and confessed all his sins one night. Said he'd fallen in love with a barmaid. Said she made him. luisterend naar Clay Walker's huidige single Catching Up With An Old Memory zijn de invloeden van George Strait en Keith Whitley door het hele nummer heen te horen. Like to come in long, turn it on every once in a while. Stir up some strong, get gone, let the past come alive. up with an old memory Catching up with an old memory I could sit here all night, get high Reminiscing on the past Just let this whiskey hit me And take me home back muzikale mix en de verfrissende afwisseling tussen de zanger en de zangeres maken dat de Billy Bray Band een unieke plek in de hedendaagse country scene heeft. Long Way Home is hun nieuwste single. She puts her head on my shoulder round block for a while I look to my right and I wonder If there's a way to stop the time I don't know why it feels so right But it's gonna be a damn long night These are 79 stories They always push the test of time Funny how words turn into hours It takes forever but I don't mind We seize the moment like it's our last day Drive like nothing's standing in our way These are 70 nights I wanna remember I pray to God approach, ignoring all signs, making love on the backseat till the morning light. Yeah. wordt vaak de Nederlandse Bob Dylan genoemd. Reist veel en treedt al jaren op voor een internationaal publiek. Als een eigenzinnige singer-songwriter en als een populaire Bob Dylan tribute artist draagt hij No More Rolling Like a Stone op aan een overleden vriend. ons eigen land. Samen met zijn bandleden noemen ze zich daar El Nidada La Quero, vertolken ze samen met Los Invasores de Nueva Leon. colgarle un letrero a la casa humilde pero honrada que te di. En él solo dice se vende porque ya no quiero acordarme de ti. Apenas lo había colgado Llegó un comprador a mi lado, venía dispuesto a tratar. Le dije la vendo barata, porque en ella me engañó la ingrata, que no supo nunca mi amor apreciar. reflejaba miedo, no me dijo nada, se guardó el dinero, dio la media vuelta y oí que decía, igual que la mía, igual que la mía. Ni dada la quiero. Je country uit eigen land. De zussen die door het leven gaan als Calamity Janes zijn precies wat in je opkomt als je denkt aan pittige Texas singer-songwriters. Brutaal en gedurfd, ruig en slim. Ze brengen kenmerkende samenzang die geworteld is in kerkmuziek uit hun kindertijd. Beïnvloed door bluegrass, soul, classic rock en old school country. Be My Baby is een uitstekend voorbeeld. solos zijn vet op de snellere nummers die net genoeg rock getint zijn om ze online dansbaar te maken. One Good Reason van de West Coast Pinups.